Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De Britse premier May, en May heeft afgelopen avond met Juncker in Brussel gegeten. Ook minister Davis, die namens de Britten onderhandelt, en EU-onderhandelaar Barnier waren daarbij. Tot nu toe zit er weinig vooruitgang in de brexit-onderhandelingen. Vooral over hoeveel de Britten moeten betalen als compensatie voor een vertrek uit de EU is veel oneenigheid. Hoe beide partijen nu denken de onderhandelingen te versnellen is nog onduidelijk. Bij een fabriek voor verpakkingsmaterialen in Franeker is een onbekende, mogelijk gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van Franeker hebben in een NL-alert het advies gekregen binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft in de stad zelf nog geen gevaarlijke stoffen gemeten. Twee separatistenleiders uit Catalonië zijn vastgezet. Ze worden verdacht van opruiing voor hun rol bij demonstraties in Barcelona in september voor onafhankelijkheid van Catalonië. Ook twee politiemensen uit Barcelona zijn verhoord. Het OM wilde ook de politiechef later arresteren voor opruiming, maar de rechter wees dat af. Vrouwen melden zich vaker ziek op het werk dan mannen. Volgens het CBS geldt dat voor alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de groep werknemers tussen de 25 en 35 jaar. In die leeftijdscategorie zitten vrouwelijke werknemers gemiddeld ruim 4 van de 100 dagen ziek thuis. Het dubbele van mannen die net zo oud zijn. Deels is dat te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap of na de bevalling. En ook denkt het CBS dat vrouwen zich vaker ziek melden als hun kind ziek is. Het weer nog. Het is helder vannacht, maar door de warme lucht wordt het niet kouder dan zo'n 12 graden. Overdag weer regelmatig wat zon, wel iets frisser dan afgelopen dag. Het wordt 17 tot 22 graden. Ook woensdag nog aardig nazomerweer. Vanaf donderdag is het wisselvalliger.